Katrien Straatman met het NOS Journaal. En een vrouw aangehouden die vannacht met hun boot op de Vinkenveense plassen... een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt. Waarschijnlijk hebben ze een andere boot geramd. Van de vier opvarenden van die boot zijn twee mannen gedood. De twee anderen zijn in shocktoestand uit het water gehaald. Na de aanvaring gingen de daders er vandoor. De politie vond hun boot vanochtend vroeg bij een huis in Vinkenveen. In het huis werden twee mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van dood door schuld. In het Noord-Italiaanse Re Frontolo zijn gisteravond vier mensen omgekomen door een modderstroom. Er worden zeker twee mensen vermist. Een wolkbreuk overviel de honderd bezoekers van een feest in het dorp. Een modderstroom van anderhalve meter sleurde de aanwezigen in een rivier. Zeker twintig mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De Israëlische militair die sinds vrijdag in de Gaza-strook werd vermist, is dood. Het Israëlische leger zegt dat hij is omgekomen bij gevechten in Gaza. Eerder nam het leger nog aan dat hij was gevangen genomen door Hamas. De luitenant verdween vrijdag, vlak na het ingaan van een driedaags bestand. Hij was met collega's op zoek naar Palestijnse tunnels... toen ze volgens het Israëlische leger werden aangevallen door Hamas-strijders. De zoekteams in Oekraïne zijn onderweg naar het dorp Rosypne, waar ze vandaag hun onderzoek willen voortzetten. Rosypne ligt een paar kilometer van de plek waar ze de afgelopen dagen hebben gezocht. Ook daar zijn wrakstukken van vlucht MH17 neergekomen. Als het veilig genoeg blijft, komt de missie morgen op volle sterkte. Dan gaan 100 experts, verdeeld over vijf zoekteams, het rampgebied in. Gisteren is er met 70 mensen gezocht en zijn opnieuw stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden. Die zijn naar Kharkov gebracht, waar eer, eerst een forensische scan wordt gedaan. Daarna worden ze per vliegtuig naar Nederland gebracht, mogelijk morgen al. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het oosten kan er nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 24. Morgen ook geregeld zon en bijna overal droog bij 22 graden. Dit was het...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 She's cruising down Sunset Boulevard Top rolled down on her new Jaguar. Talking 90 miles an hour on her mobile phone. She's a real head turner with her Stetson on. Got a Malibu tan and Italian suit. Stepping on the gas with snakeskin boots. Got a Japanese CD and cassette. Loaded up with George Strait's new box set. She's Texas to a T. Texas, you better believe that cowgirl's longhorn rodeo roots run deep. You can take her all around the world, but you'll never take the Lone Star out of the girl. She's Texas, Texas to a T. a sidewalk bistro table for two. When she sits down, you gotta love a view. She's intercontinental, she can order in French. The language of love with the Dallas accent. She's Texas to a T. X-A-S, you better believe that cowgirl's longhorn rodeo roots run deep. You can take her all around she never take the Lone Star out of a girl. She's Texas, Texas to a T. Texas to a T. Say yes, you better believe that cowgirl's longhorn rodeo roots run deep. You can take her all around the world, but you'll never take the Lone Star out of the girl. She's Texas, Texas to a T. Texas, Texas, Texas to a T. vaste luisteraars weten dat ik de Texaanse muziek een warm hart toedraag. Van harte welkom en ik ga meteen van start met een drietal songs uit Texas. Texas to AT werd vertolkt door Waylon Pierce. Vervolgens is Janice Maynard aan de beurt met You're What Makes the World Go Round. Monty Good tekent voor het slot met Way Down Texas Way.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 When them cowboys get through picking, there's not much that's left to say good time, but honey, way down. No Fools No Fun is een album vol muzikaal vuurwerk met heerlijk gitaarwerk, maar het is uiteindelijk het vocale vuurwerk dat domineert. Hierin speelt de uit duizenden herkenbare stem van Nora Jones natuurlijk een belangrijke rol. Maar de wat rauwere strotten van haar twee medestanders voegen absoluut iets toe aan het geluid van Puss and Boots, Leaving London. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. town as I wish for a better day. I need a place to stay. If it's just a board to spread my blanket down. Off and on, I change my shirt just to wash away the dirt. Then it's over to American Express. Not a letter do I find Sandaline, Though I know she has my Last night at the troubadour was so full they barred the door. I sang a song that she loved so well. That it wouldn't take too long to make up another song of a lonesome and sad farewell. Rising heeft talrijke personele wisselingen gekend. Ondanks dat weten zij een hoog niveau te handhaven, ook op hun zesde album, Blue Side of the Moon. Raced by the Railroad Line is een modern en melodieus bluegrass nummer dat verschillende bluegrass thema's raakt. Volgens mij is deze song al eerder opgenomen door de Seldom Scene. Deze versie is sneller en er zijn drums aan toegevoegd. rickety sound of the southbound freight and the high speed hum of a passenger train become a part of the soul and the heart and the mind of a boy who's raised by the railroad line. The sound of the whistle at the crossing the road, and the tanks and the trucks, and the tractors on the flat cars soul and the heart and the mind of a boy who's raised by the railroad line. And the big round penny that you lay on the rail and the wheels smash flat. And the glimpse of the ladies and the pictures of the men in their engineers' hats. And the brakeman waves from the red caboose. He's a part of the past, never quite turns loose. He's a part of the soul and the heart and the mind of a boy who's raised andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Crossroads, Kees de Haan. Ik zou er een prijsvraag van kunnen maken door te vragen wie schreef de klassieker Ashes of Love. Ik heb gezocht en het antwoord zelf gevonden. De song werd geschreven door de broers Johnny en Jack Anglin met Johnny Wright, de man van Weile Kitty Wells. Don Gibson scoorde er een hitje mee in 1968. De Kentucky Headhunters tekenen voor één van de meest recente versies. Crossroads, de Haan. De Robbie Cockrell Band is een groep van doorgewinterde en zeer getalenteerde muzikanten die traditionele countrymuziek hoog in het vaandel hebben. Via songs als Chick to Pick With wordt duidelijk dat George Jones, Merle Haggard, Conway Twitty en Marty Robbins tot een grote voorbeelden horen. said she couldn't have no music man. So instead of drowning in my sorrows, Lord, well, I sat down and came up with a plan. Well, I want a chick that I can pick with, and then I know I won't be hurt again. I want a chick that I can pick with. loves me. But I know that won't last too long. Cause she won't be the one right for me. Unless she loves old Haggard and Jones. Well, I want a chick that I can pick with. And then I know I won't be hurt again. I want a chick I can pick with love. She might understand the way I am.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 De 62-jarige dakloze straatmuzikant Doc Segers wordt op straat ontdekt door twee Zweedse tv-makers... die een reportage maken over de muzikanten die het niet hebben gered in Nashville. Ze zijn verbijsterd als ze hem op straat Going Down to the River horen spelen. De volgende dag nemen ze hem mee naar Hendersonville om in Cash Cabin, de studio van Johnny Cash, een versie van dit nummer met hem op te nemen. In Zweden wordt dit vervolgens een knijterhit en een platenmaatschappij daar biedt Seegers dan een contract en een budget voor het maken van een plaat aan. De eerste helft van de plaat is onverwoestbaar sterk. Seegers is een zanger die met zijn stem de sterren uit de hemel kan plukken. Grootse classic country met een zalig randje soul. In het tweede gedeelte van de plaat houdt Seegers het vooral op country. Maar wel het soort country die een plaatst tussen grote als Guy Clark en Townes van Zandt. She's in een rock'n'roll band staat scherp en oordeel zelf. Sommigen noemen hem al de ontdekking van het jaar. house, she had a guitar in her hand. Now something bothers me, I don't understand. If our little girl is headed back to school, why so important? yourself. Little piece of heaven hit presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Op 31 juli 1964 was countrymuziekzanger Jim Reeves op weg naar huis in Nashville in een eenmotorig vliegtuig, nadat hij een zakenreis in Arkansas had afgerond. Toen hij zijn toestel bestuurde vlakbij het vliegveld Berry Field, stuitte hij op een zware storm met regenbuien. Plotseling, om ongeveer vijf uur in de middag, verdween zijn toestel van de radar van de luchthaven en stortte even later neer in een dicht bebost gebied. Volgens een artikel in New York Times van 1 augustus 1964, getiteld Jim Reeves, countrymuziekster, omgekomen bij vliegtuigongeluk in Tennessee, hielpen enkele honderden vrijwilligers bij de zoektocht naar het wrak, dat uiteindelijk twee dagen na het ongeluk werd opgespoord. Zowel Jim Reeves als zijn vriend Dean Manuel werd ter plekke dood aangetroffen. Vandaag staan we stil bij de trieste feit met een drietal songs van Gentleman Jim. Uit zijn rijke oeuvre heb ik gekozen voor Distant Drums, How's the World Treating You en Bimbo. I hear the sound of distant drums. matter has been broken into. All my dreams have been shattered. How's the world treating you? I've got no plans for next Sunday got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day you're away. Though our pathways have parted, to your memory I'm true. I guess I'll stay broken hearted. How's the world treating you? about me like I'm hoping you do. Are you lonesome without me? Have you found someone new?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 Belgische zangeres Faye Christiansen. I know I shouldn't love you. It's about the bad times and remembers what it was. Honky Tonk op een EP'tje dat opgenomen is door Cowboy Dave. En als het aan mij ligt, gaan we meer horen van deze zanger. Will a honky tonk me, he's an alright guy. He likes to play all day, stay up all night. Well, I got a good gal, but she just don't see why I like to hang out with a honky tonk me. Maybe she just don't understand why I like to spend my life in the ways of a honky tonk man, but I just can't stand. on oh, my baby to be. will a honky-tonk me likes to yodel in a song. I turn the radio up, I sing all day long. Well, am I a good gal? She never do me wrong, but I know she won't ever sing along. Well, lately seems my baby she just don't understand why I honky tonk man, but I just baby to be all up in over oh, honky tonk me. Yeah, she's all in a fuss over oh, me. Burn Down the Honky Tonk. Met het album The Big Picture definieert Ron Young Americana met invloeden uit de traditie van de countrymuziek en gastbijdrage van O.G. Myers en Sean Sam van de Texas Tornadoes.